van drie uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Geschokte reacties op het overlijden van Johan Cruijff. Ook koning Willem-Alexander heeft gereageerd op Facebook. Nederland verliest een unieke en geniale sportman, schrijft de koning. Hij heeft ons voetbal verrijkt en een nieuw gezicht gegeven. Daarnaast heeft hij zich met hart en ziel ingezet om de sport voor iedereen toegankelijk te maken. Hij was een icoon van Nederland. Johan Cruijff was van ons allemaal. Mijn vrouw en ik leven mee met zijn familie en vrienden op deze verdrietige dag, al dus koning Willem-Alexander. Johan Cruijff overleed vandaag aan de gevolgen van kanker en was 68 jaar. Radovan Karadzic hoort op dit moment het vonnis van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Karadzic staat terecht voor onder meer volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid... voor zijn aandeel in de volkerenmoord en oorlogsmisdrijven in Bosnië-Herzegovina. In totaal zijn er elf aanklachten tegen de voormalig president van de Bosnische Serviërs. Daaronder ook de verantwoordelijkheid voor de moord op naar schatting 8000 Bosnische mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Er is levenslang geëist tegen Karadzic. De rechtbank heeft de 36-jarige Aurélie V. veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Door het Openbaar Ministerie was 14 jaar cel met tbs en dwangverpleging geëist. De rechtbank in Zutphen zegt dat V verminderd toerekeningsvatbaar was... toen ze in oktober 2013 in Apeldoorn haar achtjarige zoon en zesjarige dochter met messteken om het leven bracht. Na het doden van haar kinderen nam V een overdosis van een antidepressivum en probeerde ze zelfmoord te plegen. Volgens de rechtbank is van een verband tussen de inname van antidepressiva en agressie niets gebleken. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat leraren met hun leerlingen in gesprek gaan over de aanslagen in Brussel. Dat zegt ze in een reactie op berichten dat er op sommige scholen gejuicht werd in de klas na de aanslagen. Daarom moet er juist over gesproken worden, vindt Bussemaker. Zo kan ook duidelijk worden of de leerlingen echt radicale opvattingen hebben of dat er vooral sprake is van puberaal gedrag. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, nauwelijks zon. En het wordt vandaag 8 tot 11 graden. Morgen vooral regen. In het oosten wordt het dan pas morgenavond droog. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 We gaan snel door met de tweede uur, vol met heerlijke muziek. En het eerste nummer wat we van nu gaan draaien is een, nou, een pittig nummer van Paul McCartney... uit de film Give My Regards to Broad Street. En het heet Not Such a Bad Boy. One, two, three, four. Dit was natuurlijk de onvergetelijke QB met het nummer Checking Upon My Baby. Een bluesnummer geschreven door Sonny Boy Williamson. We gaan verder met iets rustiger muziek. En het is een nummer van de groep Venice. Waar ik het geluk van heb gehad dat ik die een aantal keer eh, live heb mogen aanschouwen. En die jongens die zijn zo fantastisch. En het eerste nummer wat, wat heel veel indruk op mij maakte is het volgende nummer. En dat is het nummer Always. I saw a flag wave heavy over me. I saw the Virgin for a moment. I believed. you said you'd save me, but I don't want to be saved. I just want to be loved and to love always. Dit was het nummer You Win Again van het gelegenheidsduo Van Morrison en Linda Gale Lewis. En Linda Gale Lewis is de zuster van Jerry Lee Lewis. En dat nummer was alweer uit 1952. Tenminste, het origineel. We gaan verder met een heel zoet gevoiced nummer. Een prachtig close harmony nummer van de Everly Brothers. En als er twee mensen zijn die prachtig close harmony kunnen zingen, dan zijn zij dat wel. En het is het nummer, even kijken, Oh So Many Years. All these men. I've loved you, no one has ever known. No one has ever known but you alone. I've kept it locked inside my heart and smiled through all my tears, my darling. so many years. Each night within my lonely room, I cried, dear, over you, and pray to God that things will turn. is so gay and happy, dear, without you by my side. shining from afar. It looks like a star. darkest hell. was La Diligence van de, van de Cats. Een nummer wat de ouderen onder ons zeker nog wel zullen kennen van de Severa's als de postkoets. We gaan verder met een, een leuk vrolijk nummer. Mijn slotverrekening is, is de lente begonnen. En dat is het nummer Sweat van Inner Circle. I've been watching you. la la la la long. la la la la long long long long long. Come on. A la la la la la la la la Dit was het nummer Riding with the King van John Hyatt. Een nummer uit 1983. John Hyatt is een van de grote, wat mij betreft, de grote singer-songwriters. En dit nummer is later naderhand ook nog gecoverd door eh, Eric Clapton. We gaan verder met nog een keer een bluesnummer. Deze keer eh, een nummer van de Q65. Ook een van mijn favoriete groepen uit, uit de 60s. En het is het nummer Rambling on My Mind. I'll try. Okay? As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile when you kill. you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, just follow me. Dit was natuurlijk John Lennon met het nummer Working Class Hero. Ook één woord, fantastisch. Het nummer is niet echt een grote hit geweest vanwege de, de, de pittige tekst die erin voorkomt. Maar goed. Eh, het, het, volgende nummer wat we nu gaan draaien is een nummer geschreven door Bob Dylan in 1965. wij draaien het in de uitvoering van de Walker Brothers en het heet Love Minus Zero. love. She speaks like silence, with no ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hour. dime stores and bus stations. People talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. like failure, and that failure's no success at all. She doesn't have to say she's faithful. Yeah, she's true. has been het indrukwekkende nummer White Rabbit van Jefferson Airplane. Een nummer geschreven door Cray Slick. Geen idee waar het over gaat, maar het zijn woordspelingen, heb ik gelezen. Gebaseerd op de schrijver Lewis Carroll, waar ook John Lennon een heel groot bewonderaar van was. We gaan verder met eh, een bekend nummer, nou ja, een bekend nummer, niet voor iedereen denk ik. Uh, you Better Move On in de uitvoering van Mink DeVille. even de cd omwisselen. Het is een dubbel cd en in plaats van eh, cd2 zat cd1 in de speler. We gaan het goed maken en dan komt het nummer The Weakness in Me van Joan Armour Trading. Als die het doet. Yes. choose now, I lose out. One of you has to fall, and I need you and you. Why do you come here when you know? tijd vliegt als je een heerlijke muziek zit te luisteren. En we zijn alweer aan dat laatste nummer toe. De rest mij nog eh, niets anders dan Bart van der Meer te bedanken... voor het eh, bedienen van de toetsen op eh, zijn bekende goede manier. En hem veel succes te wensen met het volgende uur. Wat ongetwijfeld weer vol zal zitten met mooie muziek. Dank u wel. graag gedaan. En we gaan naar het nieuws. Of terug eerst de reclame, dan het nieuws, dan de reclame. En we sluiten af met het nummer Lucky Man van Emerson, Lake en Palmer.